Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Gevluchte kinderen uit Oekraïne moeten zo snel mogelijk hier naar school kunnen. Dat zegt minister Wiersma in het programma WNL op zondag. Hij werkt aan extra plaatsen op speciale nieuwkomersscholen. Daar zitten kinderen uit allerlei landen door elkaar. We hebben een aantal honderden van in Nederland. En we proberen nou via die scholen eigenlijk nou ja, op te schalen. Eh, dus, dus meer klassen daar mogelijk te maken, zodat de kinderen ook daar naartoe kunnen gaan. En waar dat niet lukt, daar zullen we tijdelijke voorzieningen moeten maken. we zijn bijvoorbeeld nu in Ede, in de Harskamp, al een tijdelijke voorziening. Die start deze week. In eh, Amstelveen wordt nu een tijdelijke voorziening opgezet. In Arnhem. Ja, die tijdelijke scholen zijn dan speciaal voor kinderen uit Oekraïne. Dat is hard nodig, zegt de minister. Hij denkt dat er 15 tot 25.000 kinderen naar ons land komen om de oorlog te ontvluchten. De Oekraïense ambassadeur in Duitsland is pissig over een benefietconcert dat speciaal voor zijn land was georganiseerd. Volgens de Telegraaf zouden er beroemde muzikanten uit verschillende landen optreden, maar dat lag gevoelig. Er waren wel artiesten uit Rusland en Belarus, maar geen Oekraïners. De ambassadeur vond dat zo beledigend dat hij niet opkwam dagen. In Eindhoven is gisteravond een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. Het slachtoffer werd door de dader aangesproken en daarna een aantal keer in zijn hoofd gestoken. Waarom is niet duidelijk. De dader is nog niet gevonden. En dit weekend kon er voor het eerst in meer dan twee jaar weer gestapt worden zonder coronagedoe. Afgelopen week werden de laatste maatregelen geschrapt, zoals testen voor toegang bij grote feesten en festivals. En dus konden mensen eindelijk weer los zonder wattenstaafjes en QR-codes. In Alkmaar stonden ze te trappelen. Eh, dit is uh, eh, Bunker Duitloos. Goeie muziek, mooi te dansen. Ja, eh, je goed, stij goed. Mooie vrouwen, weet je. We hebben dit allemaal gemist. We hebben ons allemaal weer op vreugd. Ja, het is leuk om zo binnen te komen zonder gedoe. En gewoon gezellig met elkaar weer te dansen vooral. Je krijgt het weer nog veel zon bij maximaal 12 tot 17 graden. Morgen begint de dag wat grijzer. Daarna breekt het op veel plekken weer open. Het wordt wel iets frisser dan de afgelopen dagen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door politieonderzoek naar een ongeluk is de A9 Alkmaar richting Amstelveen nog altijd dicht bij het Raasdorp. Er staat 4 kilometer file en het verkeer wordt omgeleid via de A5. Op de N201 hoofddoop richting Zandvoort staan een file van 2 kilometer tussen Bentveld en Zandvoort.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 I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone. Cause your voice always helps me to not feel so alone, but I feel like an idiot. Working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career, me and the rest of the family there singing Where'd You Go? have a little party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. And you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? seems one thing has been true all along. You don't really know what you got till it's gone.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 my dog said you ain't no freak, so you bout to prove my man wrong. I'ma play this Vandross. You gon' take your pants off. I'ma play this Gladys night. Me and when it come to rocking the rhythm like Marvin and Luther. I can tell you when I'm messing with Kyle, man. That twist on a shot and I'll be sipping Hennessy. Piss on my Ruby, while I smoke a B. You can pick with me, put it on the G. And now it's...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 Yes, Oh, yes, Baby, am another slow jam, and lovers need to hold hands. And if you ain't got no man, hop up in my I keep it pimpin' like an old man. You guess the roll with the plan, cause I'm not the knock.